Gert Kluk met het NOS Journaal. Het SP-raadsboekpagina heeft gezet dat het adres van premier Rutte en presentator Jort Kelder is geschorst. SP-leider Roemer vindt dat terecht en de tekst van het deelraadslid schandalig en volstrekt onacceptabel. SP'er Pascal Smit schrijft dat hij een enorme hekel heeft aan neoliberalen en Jort Kelder wenst hij allerlei ziektes toe. Het SP-raadslid ziet voordelen in de gewelddadige actie. Ik word beroemd, krijg gratis eten en langer dan 15 jaar krijg ik toch niet. Het kabinet is akkoord gegaan met het nieuwe plan van staatssecretaris Bleker voor de Hedwiegepolder. Details zijn nog niet bekend, maar het komt erop neer dat toch een flink deel van de polder onder water wordt gezet. Er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet en het besluit moet ook nog worden meegedeeld aan de Europese Commissie. Het kabinet wilde eerst het Wiegepolder droog houden, maar komt daar nu van terug onder druk van Brussel. Bleker heeft afgelopen tijd langdurig met de Europese Commissie onderhandeld over aanpassing van zijn oorspronkelijke voorstel. De gemeente Gaven gaat de bouw van twee passagiersschepen van 135 meter gedogen. De banen van 60 werknemers van de noodleidende werf zijn daarmee voorlopig veiliggesteld. Het bestemmingsplan gaf alleen toestemming voor de bouw van schepen van ten hoogste 110 meter. De werf mag voorlopig twee jaar doorgaan. In die tijd kunnen de twee schepen worden gebouwd. Daarna moet een andere oplossing worden gevonden. Bij de overval gisteren op een geldtransportbedrijf in Nieuwegein is niets buitgemaakt. De daders hadden een deur van het bedrijf G4S opgeblazen en waren het magazijn ingegaan, maar ze zijn er niet in geslaagd iets mee te nemen. Ze gingen er vandoor met snelle auto's richting het zuiden. De overvallers zijn nog spoorloos. Bij de overval is niemand gewond geraakt. Het weer vanmiddag plaatst een bui. Het wordt 10 graden op de Wadden en 13 in het zuidoosten. Morgen breekt in de loop van ochtend overal de zon door, gevolgd door stapelwolken. En dan wordt het een graaf 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 4 kilometer, voor Inbrugge 3. De A15 Rotterdam richting Europoort voor knooppunt Benelux 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit en Dolder 2 kilometer.